Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De GGD's willen zo snel mogelijk stoppen met het omstreden softwaresysteem HP-Zone... dat gebruikt wordt voor het bron- en contactonderzoek. Dat zegt een GGD-directeur tegen NRC. Volgens haar werkten de GGD's al aan de fundering van het systeem... maar komt er nu een heel nieuw systeem vanwege onthullingen deze week van RTL Nieuws... Dat meldde maandag dat privacygevoelige informatie uit zowel HP-zoon als een ander GGD-systeem wordt verhandeld. Gisteren werd ook duidelijk dat de autoriteit persoonsgegevens, de GGD, onder verscherpt toezicht zet vanwege de affaire. Vorig jaar hebben consumenten massaal geld gespaard. In totaal kwam er bijna 42 miljard euro bij... op spaar- en betaalrekeningen van Nederlandse huishoudens. Blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Het is veel meer dan de jaren daarvoor. Zo kwam er in 2019 maar 21 miljard bij... en in 2018 minder dan 10 miljard aan spaargeld. Reden voor de toename van het spaargeld is de coronacrisis. In totaal hadden Nederlandse huishoudens eind 2020 ruim 487 miljard euro op hun betaal- en spaarrekeningen staan. Vorig jaar zijn bijna 169.000 mensen overleden, ruim 15.000 meer dan verwacht, meldt het CBS. Vooral in het voorjaar tijdens de eerste coronagolf was de sterfte hoog. Maar, zo meldt het CBS, ook tijdens de hittegolf en de tweede golf van de coronapandemie... stierven meer mensen dan verwacht. In het oosten van de provincie Noord-Brabant lag de oversterfte het hoogst. De politie heeft verspreid over het land 24 mensen opgepakt... vanwege de rellen van de afgelopen dagen of voor opruiing. Een deel van de mensen werd herkend op beeldmateriaal van eerder deze week. Anderen zijn opgepakt omdat ze op internet hadden opgeroepen om te gaan rellen.